met Steely Dan. Gaan wij eruit. Reeling in the Years. Nou, dat zijn we natuurlijk wel. We rollen er al jaren heen, hè, dit programma. Maar eh, het zit er weer op, jongens. Uh, weer bedankt voor het luisteren en zo. En alles wat iets meer zijn. Wou je wat zeggen? <laughs> ik zei dat zo'n uitzending zo snel voorbij is. Ja, joh, het vliegt om, hè. Het vliegt om als je, als je tegen het nee zin hebt. Maar goed, we gaan eruit.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 De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov sprak vanochtend in Moskou met zijn Syrische collega. Die zei dat de gifgasaanval in Damascus een manier van de rebellen was om een Amerikaanse reactie uit te lokken. Verder zei de Syrische minister dat president Obama de terroristen in Syrië in de kaart speelt als hij besluit tot militair ingrijpen. Chronisch zieken en gehandicapten gaan er volgend jaar flink op achteruit. Per jaar hebben ze 400 tot 1900 euro netto minder te besteden. Zo blijkt uit onderzoek van het Nibud in opdracht van patiëntenorganisaties. Mensen worden door verschillende maatregelen getroffen. Zo wordt de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft... en zijn specifieke zorgkosten volgend jaar niet meer aftrekbaar. Vooral mensen met hoge zorgkosten gaan er flink op achteruit. Op een bungalowpark in het Drentse dorp Schoonlo zijn de lichamen gevonden van een man en drie kinderen. De politie heeft nog geen details bekendgemaakt, maar alles wijst op een gezinsmoord. Een aantal mensen heeft vanochtend een mail gekregen waarin een man aankondigt zichzelf en zijn drie zoontjes om het leven te brengen. De man schrijft dat hij zijn zakelijke en relationele problemen niet langer aan kon. De politieacademie onderzoekt klachten van studenten over een mishandeling. Verschillende bronnen zeggen dat leerlingagenten gewond zijn geraakt bij een gevechtstraining. Ze zouden in een verduisterde kamer zijn toegetakeld door een professionele vechtsporter. Volgens de slachtoffers werden ze geschopt en geslagen toen ze al op de grond lagen. De politieacademie spreekt met klem tegen dat er sprake zou zijn geweest van mishandeling. Het weer, zonnige periode, maar ook een paar buien. Het is zo'n 17 graden. Morgen eerst tot zon, maar later steeds meer bewolking en buien... waarbij veel regen kan vallen.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 This nation will like Give me a cool Corona. Could you be like Elvis? And could you look like Elvis? Could you dance like Elvis? Shut the bone. Give me a cool Corona. Doing the bus and over, swing back again.